Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Nederlandse gezondheidszorg is niet klaar voor een nieuwe gezondheidscrisis zoals een pandemie. Daarvoor waarschuwt GGD-voorzitter Rauwvoet. Hij is vooral bezorgd over het tekort aan artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten. Volgens Rauwvoet moet het aantal artsen verdubbelen... en moet daar heel fors en heel structureel in worden geïnvesteerd. Helvoet zegt dat er 600 miljoen euro per jaar voor nodig is. Dat is het dubbele van de 300 miljoen euro die het kabinet per jaar uitrekt... voor zogeheten pandemische paraatheid. Johan Remkes vindt dat de Tweede Kamerleden moeten stoppen met het in het openbaar bekritiseren van de Kamervoorzitter. Dat moet achter de schermen gebeuren, zei de ex-informateur en VVD-politicus in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde op de discussie die afgelopen week ontstond over de rol van voorzitter Bergkamp tijdens debatten met harde persoonlijke aanvallen. Verschillende Kamerleden vonden dat Bergkamp daarbij niet genoeg ingreep. Een massale demonstratie tegen de coronamaatregelen in Brussel is op een aantal plaatsen uitgelopen op rellen. In de Europese wijk gooiden betogers ruiten in van Europese instellingen en ze gooiden dranghekken en andere voorwerpen naar de politie. Die dreef de relschoppers met waterkanonnen en traangas naar een park. In de Belgische hoofdstad waren volgens de politie zo'n 50.000 mensen op de been. Ze kwamen onder meer uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. In het water bij Zuidland in Zuid-Holland zijn menselijke schedels gevonden. Volgens de politie zijn ze al wat ouder en wordt er niet uitgegaan van een misdrijf. Er is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend waar ze vandaan komen en hoe oud ze precies zijn. Om hoeveel, en om hoeveel schedels het gaat kon de politie nog niet zeggen. De resten zijn voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Het weer, vanavond opklaringen en kans op dichte mist. Vannacht lichte vorst, morgen eerst mistig. Verder in het zuiden wat zon en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.